Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De collegezalen op universiteiten zitten komend jaar nog voller. Het aantal uni-studenten tikt weer een record aan. In totaal staan nu meer dan 340.000 studenten ingeschreven bij een universiteit. 4% meer dan vorig jaar. Vooral het aantal buitenlandse studenten stijgt hard. Dat is niet per se goed nieuws, vinden universiteiten. Hoe voller de collegezalen, hoe drukker docenten zijn. En die werkdruk is al hartstikke hoog. Ze hopen dat de politiek wil nadenken over een max aan studenten uit het buitenland, want unies mogen zo'n maximum niet instellen. Mark Overmars gaat weg bij Ajax als directeur voetbalzaken. Hij stuurde een tijd lang berichtjes naar vrouwen die te ver gingen. En dus stopt Overmars per direct bij de club kon echt niet anders, zegt commentator Arno Vermeulen. Het is eh, uitermate pijnlijk. Eh, zeker voor degenen die daar eh, last van hebben gehad bij, bij Ajax. En dan is dit de enige juiste oplossing om daar natuurlijk een einde aan te maken. En uit elkaar te gaan. In een verklaring op de site van Ajax zegt algemeen directeur Edwin van der Sar dat hij het afschuwelijk vindt en de komende tijd meer aandacht wil besteden aan een veilige werkplek. Je kunt weer naar Marokko vliegen. Maandenlang lag het vliegverkeer helemaal stil vanwege de Omicron-variant. Maar nu gooit Marokko de boel weer open. Je moet wel een prikbewijs en negatieve test kunnen laten zien. Check even de reisplanner voordat je zo naar het station fietst. Ook vandaag rijden er weer minder treinen. Komt door een personeelstekort bij ProRail. Veel verkeersleiders zitten thuis of in quarantaine. Dus krijgen ze de roosters niet rond. En Limburg staat weer een beetje onder water. Door de plensbuien van gisteren en vannacht stond onder meer het water in de gul tot aan de rand. Ook liepen sommige kelders en tuinen onder. Ja, aan de voorkant uh, daar begon wat water eh, bij de eigenaar wat naar binnen te lopen. Eh, bij de molens zeg maar. En, daar zijn ze gaan pompen om te voorkomen dat het hieronder in de kelder loopt. Het grootste gevaar lijkt inmiddels voorbij. Ze zeggen dat het stabiliseert, maar ja, dat is even afwachten. Je weet nooit hoeveel er uit de bergen nog weer hier naar het dal komt, zit hij wel op het laagste punt. Dus is even afwachten. De brandweer en het waterschap waren deze keer extra alert om te voorkomen dat het weer net zo misgaat als afgelopen zomer. Het weer dan nog. Het is een droge, zonnige dag vandaag. De wind is wel fel. Het wordt een graad of acht.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 One collective group known as goodness sake, Roger, who is it? This is Big Bro, bro. taking over the show, show with this new flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit. When we make them hits yeah. This floors, I came for the dough. As soon as I stepped in the door, I see that you hating my glow, the cool, the flow, we soon to blow. We tired of being this poor and having to sleep on the floor and working a nine to five just like a five dollar. Knowing we worth more, we simply had to sell the score. That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to catch some major figures. You messing my cheese and I'll switch just like Schwarzenegger. This is Big Bro, taking over the show with this new flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit. When we make them hits and stack them chips, who's this? Dion, I bet you won't forget my name. I probably maybe gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby's time to reign. We're doing them platinum things. I know you listen up and feel yo, this is J Rock. And I got more skills than average. Put us together, man, we're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice. And now it's only more money and it's more madness. Stock up on a daily basis. We travel so many places. Switching so many tricks, so mixing up the names with faces. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the whip. But all I wanna know is if these girls is riding the. Huh? Who's, who's this is the NADI, you didn't think I was coming at ya. Giving you people a different kind of big brother flavor. I bet y'all didn't think I'd be writing these beats and making no paper. But I guess I'm a paper chaser player and it's in my nature. This is Big Bro, bro. taking over the show, show with this new flow. Bro. You need to listen up a feel dish. Cause we won't quit, quit. We make them hits and stack them chips. Who's this? This is Big Bro, bro.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 Voor het eerst lijken we vrijheid komt weer langzaam terug ain't got too much time to spare Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mark Overmars vertrekt per direct als directeur voetbalzaken bij Ajax. Overmars stuurde ongepaste berichten aan vrouwelijke collega's. In een verklaring zegt hij dat hij zich niet realiseerde dat hij verkeerd bezig was. Ik schaam me kapot, zegt hij. In Zuid-Limburg is de rivier De Geul op enkele plekken overstroomd door de vele regen. Bij Weilre overstroomde een opslagterrein van bierbrouwerij Brand. Halverwege de nacht begon het waterpeil weer te dalen. Australië gaat zijn grenzen verder openstellen voor toeristen. Vanaf 21 februari mogen alle toeristen en visumhouders Australië weer in... op voorwaarde dat ze twee keer zijn gevaccineerd. En het weer, eerst nog een enkele bui, verder droog en flink wat zon.